Kees met het NOS-journaal. Op de Eurotoppel heeft de Italiaanse premier Monti de Europese regeringsleiders voor het blok gezet. Hij wil pas terugkeren naar Italië als de Europese regeringsleiders hem helpen om de rentes van zijn land en Spanje naar beneden te krijgen. In eigen land wordt de druk op de Italiaanse premier opgevoerd om de rentes op de Italiaanse staatsleningen omlaag te krijgen. Monti wil desnoods tot zondag vergaderen om de euro te redden. Op de vergadering van de Europese regeringsleiders wordt op dit moment gesproken over een mogelijke inzet van het Europese noodfonds om de rentes omlaag te krijgen. Amerikanen mogen weer zeggen dat ze een militaire onderscheiding hebben, terwijl dat niet zo is. Het Hoge Rechtshof vindt de vrijheid van meningsuiting belangrijker dan het beschermen van de integriteit van de militaire eretekens en oorlogshelden. Alleen liegen over een militaire onderscheiding om er geld mee te verdienen blijft wel strafbaar. De uitspraak is een overwinning voor een man uit Californië. Die had gelogen dat hij de Medal of Honor had, de hoogste militaire onderscheiding. Hij werd daarvoor veroordeeld tot het betalen van een boete van 5000 euro en een taakstraf van 400 uur. Het Hoge Rechtshof heeft dat vonnis nu vernietigd. De grote kantoortoren van Rijkswaterstaat naast de A12 bij Utrecht is vanmiddag ontruimd omdat werknemers trillingen voelden. Er waren 1500 mensen aan het werk in het kantoorpand, zegt Rijkswaterstaat. Nadat werknemers de trillingen hadden waargenomen was de toren binnen een half uur ontruimd. Het gebouw blijft voorlopig dicht totdat de oorzaak is achterhaald. De kantoortoren stamt uit de jaren 70. Het gebouw is een aantal jaar geleden gerenoveerd en in 2007 weer in gebruik genomen. Het is niet duidelijk waar de 1500 werknemers van Rijkswaterstaat morgen aan het werk gaan. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken stevige onweersbuien het land binnen met hagel en mogelijk zware windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt en 20 tot 25 graden. In het weekend is er ruimte voor de zon, maar blijft er kans op een bui.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 Maar wij hadden toch een beetje het idee dat we er nog iets meer uit konden halen. En ja, dat hebben ze toen ook gedaan tijdens de cd-presentatie in de Unie van eh, eind april, op zaterdag 28 eh, april, eh, werd de, de cd van de Cosmo Carnival min of meer gepresenteerd. En toen speelden ze dus het nummer van Kees Mayfield, Twitch. En dat viel wel bij een hoop mensen in goede aarde. Ik ga weer even naar rechts kijken. En inmiddels staat Rogier weer klaar. Hallo. Hallo. <laughs> Eh, je bent gebleven. Dat vinden we altijd heel fijn. Dat je, ja. nog niet gillend weg. Nee, nee, nee, nee. Ehm, nee. we hadden net, we hadden net eh, het eh, nummer Mind's Eye Tramp. Ja. Wat is je volgende nummer? Het volgende liedje heet Aaron Island. Oké. City of your labor City of your future City of your lover You leave behind City of an actor City of a waiter City for another That kept you blind from a distance things are getting clear from a distance you can try to rearrange the things that you hold dear on an island with a clear blue sky. So, who is gonna measure if your efforts are a treasure or just a crazy kind of leisure? A trick of your mind. And without her presence, you seem to've lost the essence of leading role so predictable of the stereotype cast kind from a distance things are getting clear from a distance you can try to rearrange the things that you are clear blue sky On an island with a clear blue sky that I don't know. City of a new friend. I met on Aran Island. Ja, dat, dat zijn ze. Dankjewel, dankjewel. Uh, dat was uh, Rogier uh, Pelgrim. We gaan straks er nog eentje doen, hè? Nog. Eh, dat doen we zo. Maar eerst eh, ga ik even weer wat, eh, wat leuks doen. Cirque Valentin. Dat is een, een groepje Amse, Amsterdamse vrienden die bij elkaar zijn gekomen. Daar maakt uh, Suus de Groot ook onderdeel uit van. En dit is het nummer wat ze hebben gemaakt. En dat, dat nummer dat heet All de Bois. En dan heb ik hier een hele bijzondere versie daarvan. Maar luister zelf. zo gespannen uh, eh, eh, te spreken. Dat op een gegeven moment dat je merkt, hé, hey, plaatje valt stil. In één keer. Ja, ja, je moet wel opletten. En eh, dan weet ik wat Marcus dan gaat zeggen beetje jammer. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat dacht ik al, dat dacht ik al. En dat hadden we vorige week ook. Eh, eh, niks Schuit komt binnen. Eh, ja, ik ben, ik ben alleen degene die het pagina van, van Alternative FM geliked heeft. De rest dus nog niet. Dat is staande de uitzending dan alsnog gebeurd. Maar we vonden dat wel leuk. En we hebben dan hier zo'n tekst dat we Marcus en ik dan bezig zijn. en dan zeggen we gewoon een beetje jammer. Ja, ja, dat, <laughs> dat, zeggen we dan. het is 15 over 9 over de Cosmic Carnival gesproken. Ja, wel zeker. Eh, want eh, dan gaan we toch ook iets eh, van ze draaien. Als we dan toch bezig zijn, hier is Kingmaker. De Cosmic Carnival met eh, Kingmaker. Dat, eh, er zit wel een heel leuk eh, clipje ook bij. John Jacobson, die had een dansje bedacht. En daar waren de groepsleden van eh, de Cosmic Carnival toch een beetje van eh, gecharmeerd. En die vroegen, eh, toen ze in Amerika waren, in New York, vroegen ze van, hebben ze ook contact met hem opgezocht. zegt John, mogen wij jouw beeldenis gebruiken voor een videoclip van een van onze nummers? En dat is uiteindelijk dus de Kingmaker geworden. En John Jacobson, die vond dat goed. En dat hebben ze ook, ook hier vorige week verteld. We gaan weer terug naar mijn vriend aan de, aan de andere kant van <laughs> van de mengtafel. Dat is Rogier eh, Pelgrim. Rogier, eh, heb je er nog een beetje zin in? Ja! <laughs> Eh, ja, vind hartstikke. Ja? hartstikke leuk, joh. Oh, oké. Nou, ik weet Zandvoort vind ik mooi. Zandvoort vind je mooi? Ja, ja. ja, Kom je graag. als ik eh, in de buurt eh, bij jou ben, dan vind ik dat weer... De Veluwe. Ja, de, Veluwe, is een prachtig. Dat vind ik heel mooi. Ik ga ook regelmatig over de hei wandelen en struinen en nadenken over het leven. Dat kan daar goed, op de Veluwe. Oh, dat kan heel goed. Ja, Kom je dan ook wel eens tot, tot bepaalde liedjes? of ik kan me niet herinneren dat ik echt een liedje heb verzonnen tijdens het wandelen. Maar ja, het zal vast wel helpen. Maar eigenlijk... Zit ergens in je Ik krijg meer ideeën tijdens het douchen. Bijvoorbeeld uh, Ardeer... <laughs> Ja, ja echt. Dat, is gewoon zo'n <laughs> ongedwongen moment. Er komen er in één keer allemaal van die dingen op, zeg maar. Ja, ik zie je niet met een bloknootje onder de douche staan en ik ga even wat uitschrijven. Want dan wordt <laughs> alles... Nee, nee, nee, nee, maar, dan, zeg maar dan heb je je afgedroogd en dan sprint je meteen ah, naar je computer en dan zing je in wat je onder de douche aan het zingen was. Duidelijk verhaal. Eh, wat ga je spelen? Dit is Embrace. Right. Everything you say, everything you give to me is more than I can take. Everything you want, everything and all of me, it's lost for heaven's sake. You embrace me now. I never felt so weak. You amaze me now I'm on the highest peak And everything you are, everything you promised me A home, a secret place All you had to give, all of it to set me free For the sake of the grace you embrace me now. I never felt so weak. You amaze me now. I'm on the beyond the unsolved mystery. Oh, everyone will see, everyone will see. Beyond the door, beyond the grave, beyond the unsolved mystery. Everyone will see, everyone will see. Never felt so weak, never felt so weak. You amaze me now. I'm, I'm on the highest peak, and I'm Dit, eh, dit is eh, weer echt eh, ja, vol vuur gebracht in ieder geval. Dankjewel voor, voor dit moment. We gaan weer eventjes terug naar de muziek uit de toverdoos. Om het dan maar zo plechtstadig te noemen. ja, wat heel erg leuk is. Rogier, jij maakt onderdeel uit van het programma van Giel Belers. Ja, klopt. De, de beste singer-songwriter. Ja. Hoe is dat? Eh, hoe eh, heb jij gewoon ook iets ingestuurd? Ja, klopt. Eh, ik heb mij daarvoor aangemeld. En dan inderdaad, je stuurt gewoon je bio in. En je stuurt een paar liedjes van jezelf in. En ehm, ik denk een maandje geleden werd ik gebeld van of ik naar de castingsdag wilde komen. Dus er zijn iets van duizend inzendingen geweest. Waarvan de er mhm. honderd naar de castingsdag mochten komen. En uit die honderd zijn er vervolgens dertig geselecteerd. Die de komende drie weken op televisie komen, waaronder ik ook. Ja, jij ook. Eh, je bent dus aanstaande maandag ben je te zien. Ja, om half negen op Nederland 3. Half negen Nederland 3. Ja, dat is leuk. Uh, dat, uh, want dit, deze afspraak die ik met Rogier had al gemaakt, was al heel lang van tevoren gemaakt. En dan denkt iedereen, nou, dit heeft die koper weer aardig uh, Nee, nee, het is echt zo gegaan. dat is toch zo, hè Rogier? helemaal waar. Ja, zie je, kijk. dat is het, het verhaal van, van Rogier en zijn aandeel in de beste singer-songwriter. Maar wie er ook in zit, is Angela Moira. Ja, die zit, eh, die, eh, die zit in dezelfde aflevering als ik. Ja, en daar hebben we toevallig nog wat eh, van klaarstaan. Ah, leuk. Daar gaan we iets van draaien. <laughs> Hier is Timid. Volgens mij hadden we die al gehad. Eh, dus die, eh, die gaan we niet nog een keer eh, oh. draaien. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, dat, dat, dat, noemen we dan met een duur woord prutser. Ja, dat, dat, want had, ik had iets heel anders in, in mind. Beetje jammer. Beetje jammer, inderdaad. <laughs> Daar is hij weer. Ja, we, nee, we moeten trekje nummer 6 draaien. Dus dat gaan we nu ook doen. zie je zo gezellig te praten. En dan ineens vergeet je hem op de juiste track te zetten. Ja dat gebeurt. Radio. Maar dit moet hem zijn. Hier is Memories van Rogier Pelgrim. reminding myself I keep placing myself in these scenes They're chasing me after They're following me in my dreams If I could erase mooi eigenlijk als je dit eh, zo eh, hoort. Eh, memories heet het nummer van Rogier. ja, hij is klaar. Hij is... we hebben drie nummers hebben gedaan. En ehm, ja, door, de, door dit hadden we bijna een vierde nummer te pakken. Maar goed, ik heb het verkeerde nummer gedraaid. Dus dan houdt het op. Maar goed. de studioversie is hartstikke mooi. De studioversie is heel mooi, moet ik je erbij zeggen. Ehm, memories. En eh, hoe, want, want nog even over die, over die nummers, Embrace en Memories. Eh, kun je nog even een kort eh, verhaal vertellen over de, de beide nummers? Dus het nummer wat je hier net live hebt gespeeld en het nummer wat we net hebben gedaan. Mhm. Ja. Embrace is een soort van gospel song slash liefdesliedje. Mhm. En dat is aan de luisteraar lekker zelf, wat hij daarvan vindt. En Memories, dat is echt een, ja, dat is een tragisch liefdesliedje. Dat gaat over mijn ex-vriendin en op een gegeven moment, ja dan gaat het uit. En dat is, dat is, dat is treurig en dat is naar. En in dat liedje mijmer ik eh, daarover en over de herinneringen. En ach, was het maar anders gelopen. Maar ja. zo liep het niet. Ja, alles heeft een reden, geloof ik, toch? Of niet? Alles heeft een reden. Ja? Geloof jij daarin? Of ben jij... Of, ja, want, want eh, eh, er zit een... Ik geloof wel in een eh. soort van voorzienigheid, ja. Ik geloof wel dat er wel rode draden door je leven lopen. Maar vaak zie je die pas achteraf. Niet in het moment zelf, denk nee, ik. Nee, nou, dat, dat, als ik mijn levensvisie daarop op los laat, zeg ik... Nou, dan ga ik daar voor een flink deel in mee. Ja. Want op het moment realiseer je het niet... Het is altijd achteraf dat je iets, eh, zeg maar, eh, de lessen er eigenlijk uithaalt. Ja, ik denk heel vaak dat als mensen terugkijken op hun leven, dat ze dan wel lijnen zien en dat ze denken van, hé, hey, dat was wel heel toevallig dat toen dat gebeurde of toen dat, of dat ik die persoon tegenkwam. Ja. En uh, ja ja, dus, dus, eh, maar dat, dat, dat realiseer je dat niet op dat moment. Nee, nee, nee dat is ook zo. Ehm, nog even over eh, even een uh, leuke, leuk verhaal wat je, wat je had verteld. Ehm, zeg maar over een van die nummers die geschreven is. Want je had iets verteld over van, ja, er was iemand met zo'n ding en dat moesten we in een wat was het? Een, eh, een bezemkast toch? Of wat Ja, ja, het eerste liedje dat ze draaiden heette Killing Time. Die je net per ongeluk even instartte. Ja, ja dat noemen we ja. En, eh, <laughs> Killing Time gingen we bijna voor de tweede keer draaien. Ja, dat was niet de bedoeling. En eh, nou ja, daar zit dus zo'n zo'n shaking egg in. Zo'n eitje waar je in kan schudden. Ja, ken ze. Shaking en, dat noem je zo? Shaking egg? Shaking egg, ja. shake that egg. <laughs> maar ehm, eh, hoe heet het? Wij waren onze eh, EP aan het opnemen. En we hadden eigenlijk alleen de gitaar en de zang hadden we opgenomen. Mhm. En ik was met mijn toetsenist. Was ik eigenlijk op die studio opnames. waren alvast een beetje ideetjes aan het uitproberen. Dus we waren tweede stemmetjes aan het verzinnen. En al een beetje met tambourijn aan het klooien. En, en, een, en een eitje. Mhm. En eh, die toetsenist die heeft een in zijn appartementje heeft hij in de bezemkast heeft hij een zangcelletje gemaakt. Met een paar matrassen aan de binnenkant en zo. En een condensatormicrofoon. En daar, zaten we, daar hebben we dat toen opgenomen. Als ideetje. Dat liet ik toen aan mijn producer horen. En die vond dat fantastisch klinken. Dus daardoor zijn de bezemkast tapes uiteindelijk terechtgekomen op de EP. Juist. Zo zit het dus. Zo zit het, ja. ja. Eh, de laatste die, eh, die ik eh, van jou ga draaien, dat, dat nummer dat heet Sleepless Night. Klopt. Eh, ik neem aan dat jij wel een gezonde nachtrust hebt. Eh, ja, nou, vaak wel. <laughs> Maar soms heb ik wel eens een slaaploze nacht. Als ik te druk ben, als ik te veel stress heb, dan, eh, dan kan ik slecht slapen. En dit liedje was dus, heb ik geschreven in, die, in zo'n nacht. Dat ik gewoon niet slaap kon vatten. En toen had, ik, had ik zoiets van, als ik niet kan slapen, dan ga ik een liedje schrijven. En toen zei ik tegen mezelf van, nou ja, ik hoop dat het deze nacht waard is om wakker te liggen. Dat het in ieder geval nog een liedje heeft opgeleverd. Ja. Dus dat zing ik ook. This better be worth a sleepless night. This better be worth a sacrifice. Dus eh, ja. Heel erg eh, leuk. Ehm, overigens... Dat is eh, wat we zo dadelijk gaan draaien. Dat is de, het laatste nummer op de EP. Ehm, eh, je, je, bent maandag te zien in eh, het eh, programma van Giel Belen, de beste singer-songwriter. Dus mensen, ja, Rogier hadden, we, hadden we vandaag in de studio. Dus wil je meer van hem zien? Maandag kan je hem zien op Nederland 3, half negen. Maar ben je ook nog iemand die de grote prijs van Nederland volgt? En dat zullen er ook nog wel een aantal zijn. Dan kun je Rogier ook in de halve finales waarschijnlijk gaan bewonderen. Toch? Want je hebt twee weken terug Pakkers Wilhelmina gespeeld. En daar ben je als publiekswinnaar uitgekomen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, we hebben daar een, echt een superleuke show gespeeld. Met vijf ook hele andere toffe acts. En eh, we hebben de meeste stemmen gekregen van het publiek. En het was echt gewoon een hele te gekke avond. Om voor een volle zaal te spelen. Ja. en we zijn heel erg blij dat we in de halve finale zitten. Want eh, ja, dat eh, is gewoon weer een stapje in de goede richting. Ik heb gehoord dat een van de halve finale plaatsen Haarlem is in het patronaat. Dus ik weet niet of jij daar heel toevallig eh, bij zit. Maar stel dat, uh, dat Zou je ik wel willen. Mooie zaal. Ja, ben je in het patronaat wel eens geweest? Eén eh, keertje. Ja, twee keer. Twee keer? Ja. In de kleine of in de grote zaal? In de grote zaal heb ik Woven Hand gezien. Oké, dus Amerikaanse dus, Als, als, toeschouwer ben je toegeweest. ja. Eh, maar je zou eh, natuurlijk eh, er wel wat voor voelen om in zo'n grote zaal... Nou, reken maar van ja. Nou, nou misschien dat dat zomaar kan gebeuren. de laatste die we gaan draaien van de EP is Sleepless Night. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan en bedankt voor de aandacht. Ja, oké, dat, dat doen we graag. Dat doen we heel nou, graag. te gek. <laughs> de laatste is dus van Rogier is Sleepless Night. drives me mad. I had enough. Late at night, my thoughts on me. This better be worth a sleepless night. This better be worth a sacrifice. I got a suitcase of dreams, I got a bag full of plans, but tonight, so it seems, I don't need them keep me up all night long, they keep me singing this song. It's like I'm stuck on my own little island. Late at night, my thoughts on me. Late sleepless night. This better be worth a sacrifice a sleepless night. Worth a sacrifice. Naido, eh, ja, ja, zo, eh, zo gaat het hier. 12 eh, over half, half tien inmiddels geworden. Duncan Idaho met Ayo, dat eh, is van het album The Event Horizon. Uh, die jongens die hebben we hier al eh, wel eens een keer gehad. Bij ons in de studio. En ik, ik zei net al van, ja, het klinkt allemaal een stuk volwassener dan, dan dat ze ooit klonken. ze hebben, daarvoor hadden ze ook een album, Echo Location. En daar maken ze nu ook een, een verwijzing naar, naar dat album. Op dit album. Dat is wel heel erg bijzonder en heel erg frappant. Overigens, uh, Elena May is ook een van de mensen die ooit eh, geweest is. Ze had toen een EP. En nu heeft ze ook een heel album uitgebracht. En dat album, dat gaan we, daar gaan we nu even een eh, nummer van draaien. Het eerste nummer wat je tegenkomt, het heet Oceans Emotion. His shoulders to breathe the blow leuk om ook even gewoon een eh, instrumentaal nummer eh, te laten horen van eh, deze fijne groep. Halfway Station, ook een band die we hier te gast hebben gehad. Rikke Korswagen en Elma Plezier geweest. En zij hebben onlangs ook wat gedaan bij uh, Oerol op uh, Terschelling. Dus dat, dan weet je dat ook weer. Nou, Marcus. Ja. Volgende week kunnen we gewoon weer een beetje wat meer leunen. want dan hebben we de heren van Trip Trigger weer, eh, in, eh, tenminste, dan hebben we de Trip Trigger in de studio. Ja, en die kunnen echt niet live spelen. Nee, die kunnen, die kunnen beter niet live spelen. Dat eh, lijkt me niet verstandig. Maar, vind de buurvrouw niet zo tof, denk nee, nee, nee, nee. zeker ook niet na de uithaal <laughs> van Rogier vanavond, maar goed. ja, dat was, was, wel even, was wel even heftig in ieder geval. Maar hij, hij is geweest. Rogier Pelgrim was vandaag te gast bij ons in, in de studio hier bij Alternative FM. En eh, is eh, inmiddels huiswaarts eh, gegaan. ja, we zeiden het al. hij staat in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. En hij is dus aanstaande maandag te zien in aflevering 2. Samen met Angela Moira, die we hier ook al eerder hadden. In, in maart hadden we die gehad. is hij te zien en te horen en te beluisteren in de beste singer-songwriter. Dus dat, heb je naar gekeken of niet? Ik heb het nog niet gezien. Nee? Nee. Oh. Ik ga ah. zeker kijken nu. Ah, dat, eh, dan, dan, dan, wordt het, eh, dan wordt het heel interessant. Eh, ik kreeg van de week kreeg ik een mail binnen van... Zou je niet eens een keer aandacht besteden aan deze groep? tenminste, ik ken een leuke groep. En toen werd er min of meer gezegd van... Nou, dit zouden ze dan moeten zijn. Nou, we weten wie ze zijn. Dat is Good Meat. En het nummer dat heet The Desert Blues. van uh, Good Meat. De, de mannen die eh, in de finale hebben gestaan van... Uh, de Rob Hakta wordt van het afgelopen jaar. Ja, dat was wel duidelijk. Eh, ja, Marcus. Ja, ik heb ze ook al meerdere keren gezien. Ja, en eh, het wordt ook eh, tijd dat ze misschien eventjes hier een bezoekje zouden kunnen houden. Ja. Maar goed, dat, dat kan altijd nog. we gaan afsluiten. Doen we met een heel mooi nummer van deze heren die ook al eens geweest zijn.